Kees Groot met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat landen meer haast maken met het opnemen van vluchtelingen uit Turkse vluchtelingenkampen. Tot nu toe hebben Duitsland, Nederland en Finland maar 79 Syriërs uit Turkse kampen opgenomen. Dat is te weinig, vindt de Commissie. Toch hebben de afspraken met Turkije wel effect, schrijft de Commissie. Steeds minder mensen wagen de illegale oversteek naar Griekenland. De Duitse komiek Jan Beumerman krijgt politiebewaking bij zijn huis in Keulen. Hij zou zijn bedreigd door aanhangers van de Turkse president Erdogan... die gisteren aangifte deed tegen de komiek vanwege belediging. Beumerman maakte in een gedicht de Turkse president belachelijk... en maakte hem uit voor onder meer geitenneuker. Erdogan was daar woedend over en deed aangifte. Bij het OM in Duitsland zijn tientallen aangiften en klachten binnengekomen... vooral van Turken in Duitsland. Een captain van een afdeling van motorclub No Surrender is aangehouden in een onderzoek naar cocaïnehandel. De 51-jarige man werd gistermiddag aangehouden op straat in het Brabantse Sint-Willebrord. Het onderzoek draait om een partij cocaïne van ruim 1200 kilo met een straatwaarde van meer dan 30 miljoen euro. De drugs werden in januari gevonden in een gestrande vissersboot in Katzand in Zeeuws-Vlaanderen. Het vliegverkeer in België ligt bijna helemaal stil door acties van luchtverkeersleiders. Die melden zich systematisch ziek nu de onderhandelingen over een sociaal akkoord zijn vastgelopen. Het vliegverkeer van en naar Zaventem ligt helemaal plat. Ook het autoverkeer naar de luchthaven stond een tijd lang vast. De politie onderzocht een verdachte auto die was achtergelaten op een van de toegangswegen. Uit voorzorg was de explosieve opruimingsdienst aanwezig bij Zaventem, maar het bleek loos alarm. Het weer. Vanavond trekken vanuit het zuiden buien over het land, mogelijk met onweer. Vannacht trekken de buien naar het noorden. Minimumtemperatuur rond de 7 graden. Morgen in het noorden en oosten eerst regenachtig, maar later steeds meer zon. En 13 tot 16 graden.